Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Groningen heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. Het vuur ontstond bij een ijzerhandel en sloeg over naar zeker één ander gebouw. Rond middernacht had de Groningse brandweer de brand onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Het gebouw van de ijzerhandel wordt als verloren beschouwd. De brand was in de verre omtrek te zien. Omdat er veel rook vrijkwam werd er een NL Alert bericht verstuurd. Op veel plaatsen in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om strengere wapenwetten te eisen. Volgens de organisatoren waren er zo'n 450 demonstraties. In Washington D.C. werden 50.000 betogers verwacht, maar volgens persbureau AP waren het er minder, ongeveer 30.000. De discussie over vuurwapens in de VS is weer opgeleid na twee grote schietpartijen waarbij in totaal 31 doden vielen. President Biden heeft het congres opnieuw opgeroepen om meer vuurwapens illegaal te maken en kopers strenger te controleren. Een voorstel van de Democraten om de wetgeving aan te scherpen lijkt te gaan stranden in de Senaat. De Duitse bondskanselier Scholz, de Franse president Macron en de Italiaanse premier Draghi gaan eind van de maand naar Kiev, voorafgaand aan een G7-top. Dat meldt de Duitse krant Bild am Sonntag. Macron zou met het bezoek hebben willen wachten tot na de parlementsverkiezingen in Frankrijk de komende dag. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, was de afgelopen dag in Kiev om de lidmaatschapsaanvraag voor de EU van Oekraïne te bespreken. Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld tegen Polen. Het werd 2-2. Oranje kwam 0-2 achter, maar door doelpunten van Klaassen en Dumfries werd het gelijk. In de slotminuten kreeg de Depay nog een penalty, maar die miste hij.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 Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне соло волі не забрати мене, бо дала вона напевне боляче і від соломана Ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить Мене в сині бурі, забере бабулі, звітулі, ніби вони кулі Дуже добре знала, мене не була обману, та як було дуже втомлена квартирі за речі платить, я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв Шлях би тебе трафив, ти все молода, а мама на піку, якщо не ціню опіку, на піку, слабе мені в тупіку, запивай ZFM.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 yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte mami, me alto. Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. la blow. John el Diver, yo Ricky Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va préndelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice préndelo. Allá va con su.